5 uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Oude dieselauto's blijven weer uit de binnenstad. Sinds 1 mei krijgen automobilisten die met een diesel van voor 2001 toch door het centrum rijden een boete. Oldtimerclub Knak had een kort geding aangespannen omdat de zogeheten milieuzone nutteloos zou zijn. Maar de rechter ziet geen reden om de zone te verbieden. Wel vindt hij dat het effect van de milieuzone uitgebreider bestudeerd moet worden. Minister Ascher van Sociale Zaken ziet niets in het idee van het Centraal Planbureau om de WW stapsgewijs te verlagen, om zo ouderen aan het werk te krijgen. Het idee is daarmee van de baan. Volgens Ascher is het versoberen van de WW niet de oplossing. Het CPB pleit ervoor de WW-uitkering steeds verder te verlagen naarmate iemand er langer in zit. Zo zouden mensen eerder geprikkeld worden om een nieuwe baan te accepteren. Minister Ascher zegt dat het probleem niet is dat mensen niet willen werken. Er moeten meer banen komen. Een man uit Woerden moet tien maanden de cel in voor illegale dierenhandel. Verder krijgt hij vijf maanden voorwaardelijk en moet hij 2000 euro boete betalen. De man verhandelde op grote schaal exotische dieren... zoals luipaarden, ringstaartmakies en Filipijnse dwergvalken. Toen de politie drie jaar geleden binnenviel bij zijn loods... vonden agenten tientallen dieren in erbarmelijke omstandigheden. Voetballer Rafael van der Vaart maakt definitief de overstap van Hamburger SV naar de Spaanse club Real Betis. Het management van de middenvelder bevestigt dat tegenover de NOS. Zondag vliegt van der Vaart naar Sevilla waar hij medisch wordt gekeurd. Maandag volgt de officiële presentatie. De international heeft voor drie jaar getekend bij de Spanjaarden. Real Betis komt vanaf augustus uit op het hoogste niveau in Spanje. Het weer tot zonsondergang zonnig. Bovendien neemt de wind af. Halverwege de avond is het 18 tot 22 graden. Morgen opnieuw volop zon. Het wordt 25 tot plaatselijk 30 graden. Door een stevige oostenwind op de Wadden wat koeler. Morgenavond kans op een onweersbui. Het weekend is minder warm. Dit was ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Files in de Randstad van minimaal 5 minuten vertraging zijn te vinden op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij Muiden 4 kilometer, bij knooppunt Eemnes nog eens 6. En richting Amsterdam bij de afrit Bunschoten 5 en bij Muiden-Oost ook 5. Op de A2 Amsterdam-Utrecht is het alweer druk tussen Vinkenveen en Utrecht-Leidse Rijn 8 kilometer. Op de A5 Amsterdam-Hoofddorp bij de afrit IJmuiden 2 kilometer door een vrachtwagen met een klapband. De A10 Zuid tussen knooppunt Amstel en knooppunt het Nieuwe 4 richting Den Haag na een ongeluk. Op de A12 Utrecht-Den Haag bij knooppunt Gouwen 6 kilometer. A15 Rotterdam-Gorkum tussen knooppunt Ridder Ridderkerk en oost 10. A16 Rotterdam-Breda voor de randweg Dordrecht 8. De A20 Groep van Holland-Gouda bij Rotterdam-Krooswijk 5 kilometer. A27 Utrecht-Almere bij Beeldhoven 4. En richting Breda op de A27 20 kilometer file inmiddels tussen Utrecht-Noord en Lexmond door een kapotte camper. Op de A28 tenslotte Amersfoort-Zwolle tussen Amersfoort en Nijkerk 7 kilometer.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 Duizenden mensen hebben dierbaren verloren. Zijn hun huizen kwijt, slapen buiten op straat. Er is dringend behoefte aan voedsel, drinkwater, onderdak en medische zorg. De mensen in Nepal hebben uw steun nu nodig. Help Nepal en geef op Giro 555.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 Oh, kom uit de bed, mijn liefste. Het is mijn toch onze huwelijksdag. De kosten luidt al urenlang de klokken. Hij zweet zich rot en de kippen zijn van slag. De kerk zit al een tijdje op speelt zijn vingers blauw. De kachel van de kerk is ook En ieder zit te vasten van de kou. De misdienaartjes worden zo valorig. Ik zag er eentje met een pijlenboog. Ze speelden Ze speelden aantje op en je moeder kreeg een pijltje in de oog. Zij zee me hijgelt onder het luiden. Waar blijft ze nou? Zo gaat toch alles mis. De zaak moet rond zijn over Op zaterdag 13 juni vindt bij strandpaviljoen Telessa te Zandvoort... voor de 11e maal het jaarlijkse festijn Haringhappen plaats. Dat inmiddels is uitgegroeid tot het regionale evenement op visgebied. Hoogtepunt is de presentatie van Huig Molenaar en zijn e-, al even deskundige persoon Bram. Zij tonen de dagverse vis en vertellen daarbij allerlei wetenswaardigheden over de producten van de Noordzee, hun hofleverancier. Het is eigenlijk uniek aanschouwelijk onderwijs. Daarna kan iedereen die een toegangskaart heeft gekocht... genieten van de Hollandse Nieuwe. Natuurlijk vers van het mes met een glaasje korenwijn. Voor overige consumpties zijn muntjes te koop. Op verschillende plekken valt er iets te proeven... en ook voor kinderen is er genoeg te beleven. Een passende omlijsting wordt gevormd door een groot draaiorgel... een troubadour en uiteraard een chanticoor terwijl het jazzcombo Blue Heaven zorgt voor een swingend accent. Kortom, een ware haringhappening. De kaarten zijn 5 euro en ze zijn reeds verkrijgbaar bij het paviljoen, maar ook op de middag zelf. De opbrengst is in zijn geheel bestemd voor de aanschaf van deze eigentijdse hippocamp. Aanvang 2 uur middags bij Thalessa, strandpaviljoen 18. Meer informatie telefoonnummer 03... 5715660. En het e-mailadres is info at strandpaviljoentalessa.nl. En de website is www.talessa18.nl. Jamaica lady, please let me stay here in your warm brown arms till I melt away.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 Het Zandvoortse strand is een schitterende plek om met kinderen te spelen. Lekker uit te waaien of heerlijk te genieten van een drankje. Maar het strand kan ook zijn gevaren. Door stroming en hoge golven raken zwemmers en watersportliefhebbers dan in de problemen. Ze drijven af of raken onderkoeld. Om deze problemen het hoofd te kunnen bieden hebben we de ZRB, de Zandvoortse Reddingsbrigade. Deze organisatie drijft geheel op vrijwilligers en zijn afhankelijk van giften en donaties. Gemiddeld wordt naast de reguliere patrouilles ongeveer 300 keer per jaar een beroep op de kennis en de expertise van de hulpverleners gedaan. Daarom steun deze fantastische organisatie met een gift. Een gift kunt u doen aan de Zandvoortse Reddingbrigade van Spijkstraat 135 in Zandvoort. Giro nummer 165511. Ik herhaal giro nummer 165511. Bij voorbaat vriendelijk dank voor uw steun. She keeps them always Chandon in a pretty cabinet.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 Momentarily out of action, temporarily out of gas. You absolutely try. She's She's a killer queen, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. recommended insatiable. Krijgt u huishoudelijke ondersteuning, maar wilt u extra hulp in huis? Of bent u mantelzorger en kunt u tijdelijk hulp bij het huishouden gebruiken? Dan kunt u misschien aanvullende huishoudelijke ondersteuning aanvragen. Aanvullende huishoudelijke ondersteuning is de mogelijkheid om in 2015 en 2016 zelf extra hulp bij het huishouden in te kopen. U betaalt daarvoor 10 euro per uur aan de aanbieder. De gemeente legt daar 12,50 euro bovenop... vooruit aan toelagen die ze aan het Rijk hebben gekregen. U kunt aanvullende huishoudelijke ondersteuning aanvragen... als u nu al huishoudelijke hulp krijgt en graag wat extra hulp wil. Of als u mantelzorger bent en ingeschreven staat bij het tender mantelzorgondersteuning. Deze organisatie biedt mantelzorgers gratis informatie, ondersteuning en advies. Kijk voor meer informatie op www.tandemmantelzorg.nl Krijgt u al als handelijke hulp, dan kunt u ondersteunende activiteiten inkopen... die niet vallen onder regulaire aanbod die u al ontvangt. Denk aan een grote voorjaarsschoonmaak, het opruimen van bepaalde kamers bij u in huis... het balkon vegen, of het ordenen van de post... Bent de mantelzorger? Dan kunt u ook hulp inkopen bij taken die wel onder de reguliere aanbod vallen... zoals stofzuigen, afstoffen dweilen en het schoonmaken van de badkamer. Als u al huishoudelijke ondersteuning krijgt... kunt u direct contact opnemen met de organisatie waar u deze hulp van krijgt. Dat kan zonder tussenkomst van de gemeente. U bepaalt in overleg met de aanbieder hoeveel uren u wil inkopen en waar u die voor wil inzetten. De aanbieder stuurt u een factuur voor de geleverde extra uren. Als u mantelzorger bent, kunt u zich melden bij een van de gecontracteerde aanbieders van de huishoudelijke ondersteuning in de gemeente Zandvoort. Kijk voor een overzicht op www.haarlem.nl schuinstreepje huishoudelijke ondersteuning. U overlegt met de aanbieder hoeveel uren u wil inkopen. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met uw aanbieder, met tendermantelzorg of met de afdeling WMO van de gemeente. Telefoonnummer 023 511 4368. simple song. the wind. ZFM, Westkust, weerbericht. Vandaag was het zonnig met lokaal een stapelwolk. In het zuiden en het oosten werd het met 25 graden zomers warm. In het noordwesten werd het 20 tot 23 graden. Door een matige noordoostenwind werd het op de Wadden niet warmer dan 18 graden. Vanavond schijnt in het hele land nog lang de zon. Ook komende nacht blijft het helder en de temperatuur daalt naar 8 of 12 graden. Morgen schijnt opnieuw de zon en wordt het een stuk warmer. In grote delen van het land stijgt de temperatuur naar 25 tot 27 graden. In het zuidoosten kan het in de namiddag plaatselijk de tropische waarde van 30 graden bereikt worden. In de avond verschijnen in het zuiden enkele onweersbuien... en daarbij is kans op hagel en zware windstoten. In de nacht naar zaterdag trekken de buien noordwaarts. Maar worden tegelijk minder actief. De temperatuur daalt dan naar 14 tot 17 graden. Zaterdag is het minder warm met 19 graden aan de kust en 22 tot 25 graden in het binnenland. De ochtend verloopt overwegend bewolkt met in het noord en het noordoosten een paar buien. In de middag wordt het droog en breekt geleidelijk de zon door. Zondag trekken met de noordelijke stroming wolkenvelden over het land. In het zuidoosten kan het nog een tijd de zon schijnen en wordt het 22 graden. In de kustprovincies is de hoeveelheid zon beperkt en liggen de maxima rond de 18 graden. De dagen daarna is het wisselend bewolkt en overwegend droog... met een koele wind aan zee. So baby, just one kiss. She said, no, no, no. Romance ain't keeping me alive. I said, hey, babe, you wanna coo, coo, coo? She said, I, I, I. So I was left out in the cold. I said, you're what I've been dreaming of. She said, I don't want to know. Oh, you know, she was digging it. talk about the workman's providence of love. 75 or 80 miles an hour, she hums slow, slow, slow. Baby, I can stop right on a dime. I said, hey, baby, give me just one kiss. She said, no, no, no. But how was I to bide my time? I said, hey, said, I'm about to overload. I said, you're what I've been living for. She said, I don't want to know. Oh, you thought she was digging you, but she was <laughs> digging me. Clap for the wolf man. He gon' rate your record high. As long as you got the curves, baby, I got the angles. the situation stands, you understand? Oud worden is een hartewens van velen. Het is ook een voorrecht als men dat mag bereiken. Er is echter één groot nadeel. In de politiek heeft men niets meer te vertellen. Men kan geen vuist meer maken. Men kan niet meer staken. Men kan geen protestdemonstraties op het binnenhuis meer organiseren. Men kan niets anders doen dan leidzaam afwachten wat de politiek over ons beslist. Al jarenlang zijn onze pensioenen niet meer verhoogd. sommigen zelfs verlaagd. De AOW-uitkering gaat elk jaar een paar euro's omhoog en dan weer naar beneden. Maar de BTW steeg wel van 18 naar 21 procent. De oudjes moeten maar zo lang mogelijk thuis verzorgd worden. In de verzorgingshuizen is geen plaats meer. In januari deelde het CAK mee dat voor huishoudelijke hulp de gebruikelijke korting van 33% op de eigen bijdrage komt te vervallen. En dat de maandrekening met dit bedrag verhoogd zal worden. Een beslissing van de Tweede Kamer vorig jaar. 33 procent. Geen 5 of hooguit 10 procent. Nee, 33 procent. Vooruit maar. Die oudjes kunnen toch niks tegen inbrengen. Ze betalen het wel. Of niet. We zullen er niet wakker van liggen. Maar men wil wel naar de stembus hebben. Op wie moet ik stemmen? Op de oudere partij? Die stellen niks voor. Welke partij wil deze absurde verhoging in de Kamer wel eens op zijn programma zetten? is wonderful. You're so beautiful. You're so fine. How I wish that you were mine. Oh, quiz op vrijdag 12 juni aanvang om 9 uur s avonds. Laat de strijd maar beginnen. Algemene kennisvragen worden getoond op een groot scherm in een gezellige ambiance. Wie is de snelste en de beste? Van tevoren inschrijven kan ook aan de bar of telefonisch.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 But when the weekend comes around, she knows where we will be. kostte het om in de 19e eeuw naar Amerika te emigreren. Nederlandse Amerikagangers hadden maar in het begin van de 19e eeuw maar één optie. Met kleine zeilschepen konden ze vanuit Rotterdam de overtocht naar Amerika maken. De reis kostte ongeveer 30 gulden, wat neerkwam op drie maandsalarissen. Vanaf 1873 werd het mogelijk om per stoomschip naar de nieuwe wereld te varen... vanuit Amsterdam, Rotterdam of Antwerpen. Dat kostte iets meer, 57 gulden. Ter vergelijking, het gemiddelde weekloon van een arbeider bedroeg destijds 6 gulden per week. Uit een advertentie van rederij Scholte in het Fries Courant van 22 februari 1881 blijkt dat er tijdens deze reizen goed voor passagiers werd gezorgd. Driemaal daags krijgen de passagiers gezonde, voedzame spijs en dat in voldoende hoeveelheden. Aan boord van iedere stoomboot bevindt zich een bekwame arts.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 Zo kan iedereen, van 8 tot 100 jaar, een proefduik maken in ons zwembad. Er is een workshop freediving, een skillcircuit in het trainingsbad van Pado Pro's en gaan de Noordzee op met de Airy Bay als zoutvoorproefje naar de Noordzee Rip Diving. Daarnaast zijn er presentaties over Noordzee dakduiken en Pado Pro opleidingen. We sluiten de dag af met een borrel op het strand. Kortom, 360 graden dive experience at the beach at Scuba Republic. Toegang is gratis. See you at the beach. Meer informatie Scuba Republic Boulevard Bernard 12. De website is www.scubarepublic.nl stand And just poultry and game. But if it's all the same to you, then yes, I will try my hand. If you were as hungry as me, then I sure you will understand.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 De kaarten zijn te koop bij Bruna van de Grote Krocht, de VVV in de Bakkerstraat, het Zandvoort Museum aan de Zwaluweestraat en Café 4 in de Haltestraat. Ze zijn vanaf vier stuks ook te bestellen bij Erwin Hilbers via vanhilbers.casema.nl of telefonisch 06 282 92794.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 Het begint dus om 6 uur en het evenement is om 8 uur s'avonds afgelopen. luisteraars het einde van Muziek Boulevard Live. Ik hoop dat u genoten heeft. ZFM vervolgt de uitzending met Alternative FM. Met een studio optreden van The Young Folk.